Erik! Erik! Yes! Hey! Even uw aandacht! Hey! Ik denk dat kinderverwachteren wat papieren uitgedeeld zijn. De Boys zijn hier in jaar of 15, 20. vaste klant, het lokaal van de Opel Boys. Onze Sisse heeft eh, zijn muzikaal talent bovengehaald en een liedje gemaakt. Ik zou willen vragen dat iedereen de kant van het kleine café bij de Erik neemt. Je kent dat allemaal wel. Eh, zing maar mee, zou ik zeggen. Hè? Ja? Als je niet zeker zit, wacht even. In fantasie. dat niet. Op Avondzon zakt over straten en pleinen, de schaduw valt over de mens. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen.

say. luister van achter zijn Máme se luky tope. Tak